4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Google heeft Huawei beperkingen opgelegd voor het gebruik van besturingssysteem Android. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een Amerikaanse tech-website zou de Android-licentie helemaal zijn ingetrokken. Mogelijk kunnen nieuwe telefoons van Huawei hierdoor geen gebruik meer maken van apps als Gmail en YouTube. Google zegt de samenwerking te hebben opgeschort als gevolg van nieuwe Amerikaanse overheidsregels. Daarin staat dat bedrijven geen telecomapparatuur mogen gebruiken... van bedrijven die een veiligheidsrisico vormen. Italië heeft tegen de zin van minister van Binnenlandse Zaken Salvini... tientallen bootvluchtelingen aan land gelaten. De vluchtelingen zijn overgenomen van het schip van hulporganisatie Sea-Watch. Die redden eerder deze week 68 mensen uit zee voor de kust van Libië. De Italiaanse regering zei gisteren nog dat Sea-Watch niet welkom is... in de Italiaanse territoriale wateren... Maar Sea-Watch zette toch koers naar Lampedusa. Het schip van Sea-Watch is door Italië in beslag genomen. Het nummer Arcade van Duncan Lawrence is een dag na het winnen van het Eurovisie Songfestival dubbel platina geworden. De zanger kreeg het nieuws vanavond te horen tijdens de extra uitzending van Pauw op NPO 1. Het programma was geheel gewijd aan de eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar. Duncan kwam vanmiddag aan op Schiphol, maar hij werd verwelkomd door zijn fans. Op een persconferentie vertelde Duncan dat hij tijdens de puntentelling misselijk werd van de spanning. In het oosten van het land heeft noodweer vanavond tot overlast geleid. Op sommige plaatsen viel veel regen en er waren zware onweersbuien. Straten kwamen blank te staan in Deventer... en in Latem in Gelderland brak brand uit in een woning na blikseminslag. Tussen Zwolle en Olst als gevolg van blikseminslag tot maandagochtend geen treinen. Het weer, vannacht wordt het geleidelijk droog en er ontstaat nevel of mist. De temperatuur daalt tot een graad of 10. In de ochtend wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten wat regen of onweersbuien.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 In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mijn daddy, yeah Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen Weer kan haten, maar ze willen mafke everywhere In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah Op Ibiza op een jacht Ik heb altijd overvracht Fotoshoots in Berlijn Ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht Jij helpt omdat ik lach Ja, vroeger was ik last Full boys en bitch flikkers geef ik never ever nooit mijn trust. Acht af hoe mijn jas. Vroeger trein, nu in PK-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, werken aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. I've learned to lose. oh so siente. tan mal de la mente. Cuando está solita que entre. Música para ponerla al ambiente.